Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Rutte ziet niet lichten van de sancties tegen Rusland. Hij vindt het onacceptabel om daarover te praten, zei hij op het World Economic Forum in Davos. Andere landen, zoals Italië, Hongarije en Slowakije, willen die sancties wel ter discussie stellen. Rutte benadrukte dat de sancties niets te maken hebben met het neerhalen van vlucht MH17 in het oosten van Oekraïne. Rusland heeft de Krim ingenomen, zei Rutte. Daar zijn de sancties voor en niet voor MH17. Op Nederlandse gevangenissen wordt voorlopig niet meer bezuinigd, zei staatssecretaris Steven in de Tweede Kamer. Vorig jaar is er wel extra bezuinigd op gevangenissen en het leidde tot veel onrust onder het personeel. De staatssecretaris moet wel bezuinigen op andere zaken, want hij kampt met een extra tekort van 85 miljoen euro. Dat komt doordat de Eerste Kamer nee heeft gezegd tegen een bezuiniging op de rechtsbijstand. De Europese Centrale Bank koopt de komende anderhalf jaar staatsleningen op van banken en financiële instellingen in de eurozone. Het gaat om een bedrag van ruim 1100 miljard euro. Het is voor het eerst dat de ECB dat doet. De centrale bank hoopt dat door de maatregel de economie in Europa weer gaat groeien. Voor een school in Amsterdam is een meisje gewond geraakt bij een steekpartij. Ze werd vanmiddag bij een ruzie in haar rug gestoken. Slachtoffer zou 16 jaar zijn. Volgens de Amsterdamse politie ligt ze in het ziekenhuis en is ze aanspreekbaar. De vermoedelijke dader is een meisje van 15, zij is aangehouden. De Bel Geert Leinders, oud-ploegarts bij de Rabobank wielerploeg, is voor het leven geschorst. De arts, die ook directielid was, krijgt die straf voor het bezit van doping, de handel in doping en het geven van die middelen aan wielrenners. De levenslange schorsing werd opgelegd door een Amerikaans sporttribunaal. Hij geldt voor alle sporten. Het weer bewolkt met enkele opklaringen, een matige noordoostenwind. Komende nacht vriest het licht met plaatselijke misbank. Morgen weer zon en soms wat wolken ook. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan in de regio Utrecht. Files van 3 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knoop het Eemnes 3 kilometer. Voor knoop het Hoevelaken 3. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor brugge 3. A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkenveen en Breukelen 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 3. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam voor Papendrecht 3. Op de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer en voor Moordrecht 5. De A27 van Breda naar Gorkum voor knooppunt Gorkum 4 kilometer. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Weert 4.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 Ook al krijg je nog zoveel kansen, er gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het een kan niet zonder het Je voelt je niet zo fijn, weten dat je extra goed moet zaaien. Wil de oogst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed, toch heb je je naaste mensen nodig. Die vertellen hoe het moet, want het kan niet zonder het hebben hand, dus grijp deze kans om Altijd weer ZFM. Bij de tussenstand van de Klimaatverbond Energiebattle staat de gemeente Heemstede op de tweede plaats. Met een besparing op elektriciteit van gemiddeld 19%. Nijmegen realiseerde voor de tweede keer op rij de grootste besparing, 23%. De teams uit Helmond en Heemskerk zitten Heemstede dicht op de hielen met 18 en 17 procent. In deze tweede ronde wisten in totaal 74 gezinnen de Energy Battle vier weken lang vol te houden en bespaarden de teams 14 procent elektriciteit en 19 procent gas. Zowel Heemstede als Heemskerk deden deze keer mee met een basisschool en de gezinnen van leerlingen van die school. Het gaat om de Evenaar in Heemstede en de Kariboe in Heemskerk. Basisschool De Evenaar zelf behaalde een mooi resultaat met een energiebesparing van ruim 17 Het tijdens de pauze en de gymles uitschakelen van de digiborden en lampen blijkt een grote besparing op te leveren. De leerlingen zagen erop toe dat de leerkrachten daaraan dachten. Gasbesparen gebeurde eenvoudigweg door de radiatoren per klas lager te draaien als het te warm werd. Op de Wetscher, in de centrale hal, kon iedereen zien hoe het energieverbruik daalde zodra apparaten werden uitgezet. Er kon natuurlijk ook mooi worden gerekend met alle cijfers. Hoeveel verbruik je per dag per kind en hoeveel procent bespaar je ten opzichte van vorig jaar enzovoort. Inmiddels zijn de derde teams van de deelnemende gemeente van start gegaan. In Heemstede doen in deze derde ronde gezinnen van de Valkenburgerschool, leerlingen mee en een enthousiaste groep die via WhatsApp tips en ideeën deelt. Op vrijdag 6 februari, op de warme truiendag, wordt bekendgemaakt welke gemeente de grootste gemiddelde besparing heeft gerealiseerd. I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own. U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. sufrimientos acá. tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Grote Krocht omgedraaid. De Grote Krocht is vanaf 15 januari met de auto alleen te bereiken via de Haarlemmerstraat richting het centrum. Het is een maatregel die is genomen vanwege de werkzaamheden aan de Hoge Weg. Vanwege de werkzaamheden aan de Hoge Weg is inrijden van de Oranjestraat sinds 15 januari niet meer mogelijk. De straat is tijdelijk ingericht als tweerichtingverkeer, zodat de parkeergarages van bewoners en de supermarkt bereikbaar blijven. Parkeren is in deze situatie niet mogelijk in de Oranjestraat. Als gevolg daarvan is de rijrichting van de grote krocht de komende drie maanden omgedraaid. Ondernemingsvereniging OVZ heeft het permanent omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht hoog op de agenda en gaat zich hard maken om de rijrichting zoals deze nu tijdelijk is om te zetten naar definitief. Museumpodium 30 januari om 8 uur s avonds. De harp van Brandes Carla Bos, harpconcert met een verhaal. Er is een magisch eiland waar het altijd lente is. Waar iedereen gelukkig is. Waar alleen maar harpisten wonen. Brandes is de beste harpspeler van het eiland. Dan komt een boze tovenaar die Telena Brandes leerling betovert en ontvoert zal de Brandis via zijn magische harpspel lukken de betovering te verbreken en Telena terug te halen. U hoort het allemaal in De Harp van Brandis. Verteld en gespeeld door harpiste Carla Bos. De NT-prijs is 10 euro, inclusief koffie en een drankje. Reserveren via museum.zandvoort.nl Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. Het e-mailadres is museum.zandvoort.nl Do not forsake me, oh my darling On this our wedding day Do not forsake me, oh my darling know what fate awaits me. I only know I must be brave. And I must face a man who hates me. Or lie a coward, a craven coward. Or lie a coward in my grave. Or oh, to be torn twigs, love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along, nearing high noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh. What will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. side. anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. only one day away from your And that is when I saw her As I pulled in outside of the small hotel She was there And so I walked up to her Asked where I could get something to eat And she showed me where Oh, I was only 24 hours from Tulsa I'm Only one day away from your arms took me to the cafe. Mendoza. Only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden, I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her. Told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only a day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never? never go home again. ZFM, Westkust, weerbericht. Er trekken vandaag uitgestrekte wolkenvelden over een groot deel van het land. Gedurende de dag kan het soms ook weer even opklaren. Het noorden maakt daarop de grootste kans. Het blijft droog. De temperatuur loopt langzaam op naar iets boven het vriespunt... bij de meest matige noordoostenwind. In de nacht, na vrijdag, verandert er maar weinig. Tijdens opklaringen kan aanvriezende mist ontstaan. De minima liggen tussen de min 1 en de min 4 graden. De wind is matig uit het noordoosten. In het noorden wordt het wind zwak uit eenlopende richtingen. Vrijdag overdag blijft het droog. In de ochtend is het nevelig of mistig... met op meerdere plaatsen ook laaghangende bewolking. Later verbetert het zicht en kan de zon op steeds meer plaatsen doorbreken. De maximumtemperatuur ligt opnieuw net iets boven het vriespunt. De wind draait in de middag naar het zuiden en is zwak tot matig. In het noordelijk kustgebied in de middag mogelijk vrij krachtig. Zaterdag bewolkt en natte sneeuw. De minimumtemperatuur ligt rond de min 4 graden. De maximumtemperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Zondag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de min 1 graad. De maximumtemperatuur tussen de 3 en de 6. Er is veel wind uit het westen. Langs de stranden vrij veel bewolking. I see that face troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. my ritme van Zandvoort. I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going. Na weer een succesvol jaar kunnen Zandvoorters en andere geïnteresseerden ook in 2015 maandelijks gratis deelnemen aan een gezellige en een sportieve wandeling in en rond Zandvoort. In het kader van Zandvoort Actief organiseerde Sportservice Heemstede Zandvoort, diëtistenpraktijk Pure and Simple, Fysiofit Zandvoort en huisartsenpraktijk Koninginnenweg al eerder de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanwege het groot succes keren deze wandelingen nu maandelijks terug onder leiding van Sandra Gorwil. De wandeling is altijd op zondag. Dus ook 25 januari om 10 uur s morgens. Er wordt ongeveer een uur gewandeld en er is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wandelaars. Er zullen dit jaar weer diverse wandelingen plaatsvinden. De wandeling staat in het teken van 10.000 stappen en dat is niet zomaar. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Heb u interesse in de strandwandeling en wilt u zich aanmelden... dan kunt u contact opnemen met Zandvoort Actief. Per e-mail zandvoortactief.zandvoort.nl Of telefonisch 023 5740116. Meer informatie Anytime de Oude Halt, Vondellaan 2B. E-mailadres is zandvoortactief.zandvoort.nl en de website is www.zandvoort-actief.nl I'm so young so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say. doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. strandpaviljoen Ayuma vind je op het zuidstrand van Zandvoort. De locatie zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Ayuma heeft een moderne Aziatische kaart met zorgvuldig uitgekozen wijnen. Maar ons paviljoen is gesloten van 13 oktober tot 13 maart. Daarom Ayuma Winter Edition in het Amsterdam Beach Hotel in Zandvoort. Ayuma tussen app en vloed is een maandelijks evenement van november tot februari. Op zaterdag wordt er gedineerd in de Ainuma-stijl. Zondag staat in het teken van Lazy Sunday. Lounge, borrel, bites en DJ. Inderdaad, lekker met een wijntje en muziekje die zondagmiddag door. De zondag is free of entrance. Save the dates. De data is 24 en 25 januari. Wil je erbij zijn? Reserveer dan via 023 5714 608 of zuidstrand.ayuma.nl. Meer informatie, restaurant App en Vloed, Badhuisplein 2 tot 4. Prijs per persoon is vanaf 35 euro. En het e-mailadres is zuidstrand.ayuma.nl. country, my brothers and my sisters are ah, all over this land. Ooh, ooh, ooh, I had a bell, I ring it in the morning, ring it in the evening, all over this land. I ring out. about the love between my brothers and my sisters all, all over this land. Ooh, ooh, ooh. If I had a song, I'd sing it in the morning, sing it in the evening, all over this land. I sing out danger sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Ooh, ooh. Now I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing all over this land. It's the bell of freedom. It's the song about the love between my brothers and my sisters all, ah, ah, all over this land. 20 Daarom kijken Bart en Hans op 5 februari terug naar het oprichtingsjaar 1990. Muziek en nieuws uit 1990. Muziek Boulevard Live, 5 februari van 2 tot 6. Van september tot mei draait voor elke woensdagavond om half acht de filmkeuze van filmclub Simon van Kolm. Het zijn sprakenmakende films en ook op verschillende festivals hoge ogen hebben gegooid en tussen de commerciële blockbusters absoluut een plek in de Zandvoortse bioscoop verdienen. De films zijn voor elke liefhebber toegankelijk. De entree is 7,50, inclusief koffie en thee, voorafgaand aan de film. Meer informatie, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 5717373. En de website is www.circusandvoort.nl waarschijnlijk onterecht blijkt Hank Cohen door de gemeenteraad gedwongen te zijn op te stappen als wethouder. Want rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de kans groot is... dat zijn dochter wel degelijk een schoonheidssalon mag runnen... vanuit de schuur in zijn achtertuin. Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de strijd om het schuurtje... van voormalig wethouder Hank Cohen. Hij moet enkele maanden geleden opstappen omwille van belangenverstrengeling omdat hij zijn dochter zou toestaan een schoonheidssalon te runnen vanuit het schuurtje. Volgens de gemeenteraad was dit strijdig met de bestemmingplan. Maar nu blijkt dat rechtbank Noord-Holland de gemeente opdroeg de handhaving van het verbod op te schorten en dat zij daar op 5 januari schriftelijk mee instemde. Maar dat niet liet weten aan Cohen. Heel eigenaardig, zegt zijn vrouw, Annie Cohen. Nog vreemder is het dat het doodleuk op vrijdag 9 januari... een handhaver op de stoep stond om het schuurtje te inspecteren. En mijn dochter werd op 14 januari tijdens haar werk lastiggevallen... met allerlei vragen over de schoonheidssalon in onze tuin. Ze werken lekker langs elkaar heen daar in het gemeentehuis. Hank Cohen laat het er niet bij zitten. Ik zal per brief uitleg vragen bij de gemeente, zegt hij. Lucienne, moet, moest een ander pand huren om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten. Totdat de uitspraak van de rechtbank definitief is. Wil ze geen risico lopen op de dwangsom van 5000 euro. De kans is echter groot dat ze door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld en gewoon terug kan naar haar oude werkplek. Eventuele schadeclaims gaan ze dan overwegen, zegt Cohen. Hij overweegt de vrijgekomen plaats na het overlijden van Carl Simons in de gemeenteraad in te nemen. Maar dan zeker niet als fractielid van de oudere partij. Als ik terugkeer zal ik waarschijnlijk een eenmansfractie vormen...